Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft in Sliedrecht 13 illegalen gehaald. De chauffeur wilde op een industrieterrein in Sliedrecht zijn lading lossen... toen hij in de laadruimte zeven mannen en zes vrouwen ontdekte. Ze komen uit Eritrea. De chauffeur denkt dat ze in Antwerpen in de vrachtwagen zijn geklommen. HEMA zegt de contracten met een aantal franchisehouders op. Het zijn bestuurders van een franchiseorganisatie VAB. Franchisehouders zijn zelfstandig ondernemers die zelf een HEMA-winkel hebben. Ze hebben al een tijd lang ruzie met de centrale HEMA-organisatie. VVD-senator Frank de Graven bevestigt dat hij lid wordt van de Raad van State. Het hoogste adviesorgaan van de regering heeft hem voorgedragen aan het kabinet. De Graven was eerder Kamerlid en minister van Defensie. Hij zegt dat de Raad een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van wetten... en dat hij daaraan graag een bijdrage levert. In heel Europa hebben zo'n 55.000 reizigers last van de staking bij Ryanair. Mensen stranden op de luchthaven of moeten omboeken. In Nederland vallen de gevolgen mee doordat Ryanair hier buitenlandse piloten inzet. In de financiële wereld groeien de zorgen over de waardedaling van de Turkse munt, de lira. Gisteren verloor die ruim 13% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit jaar is de munt al een derde van zijn waarde kwijtgeraakt. Volgens de Financial Times zijn toezichthouders van de Europese Centrale Bank bezorgd dat Turkije zijn leningen niet kan terugbetalen. Ook zijn er zorgen over de invloed van president Erdogan op het monetaire beleid. Tot besluit nog het weerbericht. Zon, maar in het westen en noorden buien, soms met onweer en windstoten.